Het bisdom van Oakland wilde een priester die voor kindermisbruik was veroordeeld uit zijn ambt zetten. Maar Ratzinger wijst in de brief op de schade die dat de kerk zou toebrengen. Het Vaticaan weigert commentaar, maar zegt wel dat de brief echt is. Bij de vleeskatholieke stegenman in Deventer heeft een binnenkant gewoed waarbij veel rook kwam. Op dit moment wordt er nageblust. Vanwege de wolken is een gedeelte van de A1 een tijd lang afgesloten. Ook reden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer. Er zijn geen gevallenverstekken vrijgekomen. Hulporganisatie heeft Mensen in Nood heeft in een dorpje aan de kust van Haiti vijf huizen neergezet. En dat moeten er de komende maanden zeker 2000 worden. De huizen zijn makkelijk in elkaar te zetten. Ze zijn van hout en hebben een dag van golfplaten. Aan de bouw werken ook lokale timmerbedrijven mee. Op de jubileumeditie van het Bevrijdingspopfestival in Haarlem staan onder andere Ed Kowalczyk en Gotje. De organisatie van het oudste bevrijdingsfestival van Nederland heeft het hele programma bekendgemaakt in de 30ste editie. Junkie XL, Guus Meeuwis en Boris en de Witte Jazz Sound zijn op 5 mei ambassadeur van de vrijheid. Dat betekent dat ze per helikopter verschillende bevrijdingsfestivals afgaan. Voetbalclub RKC heeft nog steeds een kleine kans om in de eredivisie te blijven.